Gert Kluk met het NOS-journaal. In België is voor het eerst in ruim 30 jaar weer Afrikaanse varkenspest opgedoken. De ziekte is gevonden bij vier everzwijnen in de provincie Luxemburg, waarvan er drie zijn gestorven. De Afrikaanse varkenspest is voor alle varkenssoorten dodelijk, maar ongevaarlijk voor mensen. De ziekte heerst al enkele jaren in Oost-Europa en verspreidde zich de afgelopen maanden naar het westen. In Nederland zijn nog geen gevallen gemeld. De overheid wachtte te lang met het kopen van vaccins tegen meningen van kokken meldt de Twee jaar geleden waarschuwde medicijnfabrikant het Gezondheidsinstituut RIVM voor een stijging van het aantal besmettingen. Pas een jaar later besloot het Rijk vaccins aan te schaffen. Deze week begon het RIVM met een vaccinatiecampagne. Volgens de medicijnfabrikant was er nu geen tekort aan vaccins geweest... als de overheid eerder een beslissing had genomen. Het grootste deel van de kerken in het bisdom Utrecht gaat de komende tien jaar dicht. Van de 280 kerken zijn er dan nog 10 tot 15 over. Dat zegt bisschop Eijk in een interview met de Gelderlander. Hij is kritisch over de katholieken die niet meer naar de kerk gaan. De kerk wordt niet gesloten door mensen die nog komen, of door mij... maar door degenen die wegblijven en niet meer bijdragen, zegt de aartsbisschop in de krant. In de Amerikaanse staat Massachusetts zijn tientallen huizen in brand gevlogen door een gaslek. In drie steden waren explosies en ontstond brand. Inmiddels zijn de branden geblust. en vielen een dode en twaalf gewonden. Mogelijk ontstond het gaslek door werkzaamheden. Archeologen hebben in Israël de oudste brouwerij ter wereld ontdekt. In een grot bij Haifa werd 13.000 jaar geleden al alcohol gemaakt... zeggen Israëlische en Amerikaanse wetenschappers. Ze ontdekten in de wanden van de grot een soort vijzels... waarin granen werden opgeslagen, gemalen en gefermenteerd. Vervolgens werd er een bierachtige drank van gemaakt. Het weer wist zon en stapelwolken. Aan zeker een enkele bui vallen. Het wordt vanmiddag 18 tot 20 graden.